Jobboot met het NOS-journaal. De man die bekend is geworden als de pyromaan van het zand... wordt verdacht van zeker 17 gevallen van brandstichting... en 11 inbraken in het afgelopen jaar. De 24-jarige man werd vanmorgen op zijn werk in Siddeburen gearresteerd. De man had in 2008 al twee jaar cel gekregen voor brandstichting in het Groningse Het Zand. Vorig jaar kwam hij vrij, maar de politie kreeg hem opnieuw in het vizier. Door het afluisteren van zijn telefoon wordt hij nu opnieuw in verdacht van een reeks brandstichtingen vorig jaar. In Mali zijn vier verdachten opgepakt in verband met de ontvoering van twee Fransen in het noorden van het land. Dat heeft de woordvoerder van de president bekendgemaakt. Ze hebben gehandeld in opdracht van de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. De twee Fransen die in Mali werken werden op 23 november ontvoerd. Ook drie andere buitenlanders, onder wie een Nederlander, werden vorige maand in opdracht van Al-Qaeda ontvoerd. Vrijdag gaf de terreurbeweging twee foto's vrij waarop de ontvoerde mannen staan. Over hun lot is nog niets bekend. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is tevreden over het eerste jaar van Burgernet. Het was de bedoeling dat het project, waarbij burgers de politie helpen bij het opsporen van een verdachte of een voertuig, dit jaar in 50 gemeenten gaat draaien. Het zijn er nu al 280 en er doen meer dan 600.000 mensen aan mee. Volgens Opstelten worden er elke maand 400 Burgernet-acties opgestart. Daarvan leidt gemiddeld 10% direct tot het aanhouden van een verdachte of het oplossen van een vermissing. De organisatie van de Utrecht Marathon gaat het systeem van prijzengeld aanpassen. Dat gebeurt na een uitspraak van de commissie Gelijke Behandeling. Dit jaar werd het prijzengeld vrijwel alleen uitgekeerd aan Nederlandse lopers. Daardoor ontving een Nederlandse winnaar ruim 10.000 euro en kreeg de Keniaanse nummer 2 80 euro. Volgens de organisatie van de Utrecht Marathon was het nooit de bedoeling buitenlandse lopers achter te stellen. Het ging vooral om het stimuleren van de marathon in Nederland. Het weer vanavond eerst nog droog. Aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Langs de kust stormachtig. In het hele land kans op windstoten. Morgenochtend onstuimig, daarna rustiger. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is op de meeste plaatsen niet drukker dan gebruikelijk op maandag. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevaretsveen en Zoeterwoude 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Woerden en Knopen Lunetten 10 kilometer.